Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een van de gijzelaars die Hamas gisteren heeft vrijgelaten is ernstig ziek. De 84-jarige Alma Abraham moest naar haar vrijlating meteen per helikopter naar een ziekenhuis. Een medische aandoening die ze had voor haar ontvoering is door gebrek aan behandeling verergerd, meldt een Israëlische ziekenhuisdirecteur. Abraham zou in levensbedreigende toestand zijn opgenomen op de IC. Hamas liet afgelopen dag 17 gijzelaars gaan. Abraham was de oudste. De jongste waren twee kinderen van vier. Israël heeft in ruil voor de gijzelaars op gisteren opnieuw 39 Palestijnse gevangenen laten gaan. Een Duitse priester die een jaar geleden werd ontvoerd in Mali is vrijgelaten. Dat zeggen medewerkers van zijn geloofgemeenschap tegen persbureau Reuters. Hans-Joachim Loren werkte al 30 jaar in Mali als missionaris voor de Witte Paters. Hij verdween in november 2022 uit zijn woning in de hoofdstad Bakamoko. Wie Loren had ontvoerd, waarom en hoe hij is vrijgekomen is niet bekendgemaakt. Ontvoeringen komen vaker voor in Mali, maar zijn uitzonderlijk in de hoofdstad. Het land wordt al lange tijd geplaagd door sociale onrust... door Tuareg-strijders en moslimterroristen geleerd aan Al-Qaeda... Een kerstboomkweker uit Apeldoorn is erin geslaagd om duizenden kerstbomen zonder top te verkopen. Afgelopen zomer werden bij 6000 van zijn sparren de toppen afgeknipt of afgebroken. Wie dat heeft gedaan en waarom is niet bekend. De kerstboomkweker dacht failliet te gaan door de sabotage... maar nu vinden de vernielde bomen alsnog aftrek. De kweker uit Apeldoorn zegt zelfs dat hij er meer klanten door heeft gekregen. Het weer, vannacht is het bewolkt en valt soms wat regen of motregen. Het koelt langzaam af naar een graad of 4.